van 9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zo'n 3,5 euro per maand. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in het AD. Het kabinet houdt er rekening mee dat de premie volgend jaar gemiddeld uitkomt op zo'n 103 euro. Nu is dat nog ongeveer 100 euro. Het kabinet maakt de verwachtingen bekend op Prinsjesdag. Zorgverzekeraars bepalen dit najaar de precieze zorgpremie. Een wijk in Aleppo is door Syrische helikopters bestookt met chloorgas... en daarbij zijn zo'n 80 mensen gewond geraakt. Een Syrische mensenrechtenorganisatie heeft een video online gezet... waarop kinderen te zien zijn met zuurstofmaskers. De aanval zou in een wijk zijn die in handen is van de oppositie. De regering van president Assad heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Een agent uit Limburg heeft politieuniformen en een portofoon verkocht aan criminelen. Dat melden bronnen aan 1 Limburg. Vorige maand werden twee agenten gearresteerd. Een vrouw die in Heerlen werkt en een man die in Sittard werkt. Een van hen zou de spullen hebben doorverkocht. Het Openbaar Ministerie wil niet op de zaak ingaan. De KNVB gaat amateurclubs die belastingfraude hebben gepleegd... uit de competitie halen of laten degraderen. Nu kunnen clubs dat nog voorkomen door te schikken met de Belastingdienst... of naheffingen en boetes te betalen. Dat moet veranderen, zegt de KNVB vanavond in het tv-programma Zembla. Belastingfraude bij amateurclubs gaat vaak om het zwart betalen van spelers en het niet opgeven van kantineinkomsten. Vakantiegangers hebben deze zomer 630.000 keer gebeld met de ANWB Alarmcentrale. Ze hadden in het buitenland pech met de auto, kregen een ongeluk of ze werden ziek. Volgens de ANWB gaan steeds meer mensen op vakantie met oude busjes of campers. Dat is extra lastig omdat het vaak moeilijk is om onderdelen te krijgen voor deze oldtimers. Het weer, vooral in het noorden, midden en westen, kan het nog mistig zijn. Na het optrekken van die mist wordt het zonnig, met nu en dan wel wat sluierbewolking. Het wordt vanmiddag zo'n 25 graden, weinig wind uit het zuidoosten. En morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Muidenberg, 5 kilometer, iets meer dan 5 minuten vertraging... 10 minuten vertraging op de A4, Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Kadoelen en Amsterdam-Hemhavens, 2 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Gaat ook voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 3 kilometer. En heel veel vertraging na een ongeluk op de N211, hoek van Holland richting Delft.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 Balla tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Balla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Balla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.